van 11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op station Utrecht Centraal is vanochtend een conducteur in zijn gezicht geslagen. Hij hield er een bloedneus aan over. Voor zover bekend is de dader nog niet gepakt. Juist vanochtend vroeg NS-personeel in heel het land aandacht voor de toenemende agressie... door een minuut lang te toeteren. De afgelopen dagen waren er meerdere incidenten waarbij conducteurs werden mishandeld. De NS en de vakbonden willen dat de politiek extra maatregelen neemt. Drie mensen die een racistische reactie plaatsten bij een selfie van voetballer Leroy Ver krijgen een boete van 360 euro. De drie komen uit de omgeving van Den Haag, Rotterdam en Breda, zegt het OM. In november zette Leroy Fair een foto van hemzelf en acht andere donkere spelers van het Nederlands elftal op internet. Dat lokte een aantal racistische reacties uit. Ver is tevreden over de boete. Hij noemt het een signaal dat racisme niet kan. Verzekeraars die te weinig doen om klanten met een woekerpolis te helpen, krijgen een boete. Toezichthouder AFM gaat ze vanaf juli uitdelen. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem is dit nodig nadat vorig jaar is gebleken dat verzekeraars te weinig doen voor de woekerpolis klanten. Verzekeraars moeten actief contact zoeken met klanten en meedenken over een oplossing. Traag internet in buitengebieden is binnenkort verleden tijd. Mensen die hier wonen krijgen snel draadloos internet. Minister Kamp komt met geld voor zendmasten. Volgens hem leidt snel internet tot meer ondernemerschap en economische groei. Doping in het wielrennen is een eind teruggedrongen, maar er is een risico dat het weer de verkeerde kant op gaat. Dat zegt directeur Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Volgens de internationale wielerunie, UCI, gebruiken wielrenners nog volop doping. Ze nemen alleen veel kleinere hoeveelheden die niet opvallen bij de controles.